Israël stemde deze week in met dat verbod. Volgens Israël waren mensen van UNRWA vorig jaar betrokken bij de Hamas-aanval van 7 oktober. Hulporganisaties en nu ook Artsen zonder grenzen noemen UNRWA van levensbelang voor de hulp aan de Palestijnen. De politie moet misschien een dwangsom betalen aan de arbeidsinspectie. Heeft te maken met de problemen met het communicatiesysteem C2000. Die dwangsom kan oplopen tot een miljoen. Er zijn veel storingen met het systeem dat begin deze eeuw werd ingevoerd. De inspectie zegt dat de politie te weinig doet om die problemen op te lossen. Het Amerikaanse oud-congreslid van de Republikeinen Liz Cheney zegt dat Donald Trump haar met de dood heeft bedreigd. Trump beledigde haar in een interview en noemde haar gestoord. Hij zei dat ze altijd oorlog wilde voeren en stelde voor om haar in een situatie te brengen waarin er geweren op haar gericht zijn. She's a radical warhawk. Let's put her with a rifle standing there with nine barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. Liz Cheney is een van de bekendste republikeinse tegenstanders van Trump. Irene Schouten ging door een stressvolle periode toen haar een schorsing boven het hoofd hing. De drievoudig Olympisch schaatskampioen maakte begin vorig jaar voor de derde keer in een jaar tijd een fout rondom dopingcontroles. En dat was een heftige periode voor haar, zegt ze nu. En er is ook geen zaak geweest, maar ik was wel gewoon heel bang, en heel bang voor. Ik, ehm, nou, mijn vader zei, ik heb jou nog nooit zo gezien, van eh, heel januari. Dus dat was gewoon echt een, een hele stressvolle periode, totdat ik de mail kreeg van ja, Irene en advocaat, jullie hebben helemaal gelijk. Uiteindelijk kon ze dus samen met een advocaat aantonen dat die fouten niet aan haar lagen. Ze werd dan ook niet geschorst. Het weer dan in het midden en zuiden nog wat motregen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen een droge dag met zon. Het wordt dan maximaal 12 graden. En zondag nog meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog vijf minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp.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 Long with all massive and all cool lineup, them can't get we out. When it come to championship, is we have it. And when it come to dignitary, oh God, we not talk about the business. We have it very versatile. And when it come to sound, we can not pass we cause we have done cross the border already and all them kind of thing there. Step up, step up, step up, step up. Well, it is a weeping in the morning and a nudging of teeth. It is a weeping in the morning and a nudging of teeth. It is a woman come to make song, which is the champion sound. Believe, believe me. It is a weeping in the morning and not enough teeth. It is a weeping in the morning and not enough teeth.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 So, did it, though, did it, I'll be delayed. Do do do do do do I'll be the killer when I'm a giddy fool. Decided they got rid the zoo, making ladies am a boy, behind me on boy. Speed low loaded it, like they did it, they did it, did it. Till I find a my giddy fool, so they got rid the zoo, making ladies am a boy, boy. So, did it, I'll be delayed. Do do do do do I'll be the killer when I'm my never worry behind. A paradise, a paradise, a paradise. ponga pa' ta, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. in their pockets full grown. And now you fellas to LA. Power to the people that struggle every day. to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. night. soy Trini. Every time the man have that a for me. When they stay in up, I can give me. Pretty face and the girl can't see me. With that pretty face, tits put my little shimmy. That look fat, but that waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even wetter when I do it the henny. With the drink, it's a break night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these it's all pressed up a break light. The boys really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, mira, mira, conmigo, amiga, yo que lo la vida. Yo soy muerta, más pero plástica. Liquor shot, oh, blocker. tu ta ta, tu tu ta ta, tu ta ta.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 Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De luchtaanvallen waren gericht op meerdere dorpen. De verwachting is dat het aantal doden nog oploopt. De afgetreden staatssecretaris Itsinga van Financiën verdiende in het verleden veel geld met een investering in een algenfabriek. Dat deed hij via een regeling die bedoeld is voor ondernemers en niet voor privébeleggers. Vandaag noemde Itsinga zichzelf... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it.